Citywijkers met het NOS-journaal. De politie heeft in het tv-programma Opsporing Verzocht... herkenbare beelden laten zien van een getuige van de fatale mishandeling... van Carlo Heuvelman op Mallorca. De man zou bij de mishandeling hebben gestaan en die mogelijk ook hebben gefilmd. De 27-jarige Carlo Heuvelman overleed nadat hij vorige zomer tijdens zijn vakantie op Mallorca... door een groep jongens werd aangevallen. De beelden van de cruciale getuigen werden al eerder getoond, maar onherkenbaar omdat hij niet geïdentificeerd kon worden, is hij nu herkenbaar in beeld getoond. In de VS is oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani gedagvaard... in het onderzoek naar de bestorming van het Capitool in januari vorig jaar. Ook drie andere leden van het Trump-team zijn opgeroepen. Trump wilde met hulp van hen zijn verkiezingsnederlaag ongedaan maken. Volgens de commissie die de kapitoolbestorming onderzoekt... deelden ze valse theorieën over verkiezingsfraude. In tientallen theaters door heel Nederland wordt een ludieke protestactie gehouden tegen het coronabeleid. De zalen worden ingericht als kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon. En op de podia wordt vervolgens opgetreden. Verschillende steden hebben aangekondigd te zullen handhaven... omdat de actie in strijd is met de coronamaatregelen. In Hongkong is activist Edward Lung na vier jaar vrijgelaten. Lung was een prominent figuur binnen de protestbeweging. Hij pleitte er onder meer voor om alle banden met China te verbreken. Lung werd veroordeeld wegens geweldpleging tegen de politie tijdens een demonstratie in 2016. Na zijn vrijlating liet Lung op via Facebook weten dat hij is herenigd met zijn familie... en dat hij zal stoppen met sociale media. Een uur later was zijn Facebook-profiel verwijderd. Het weer in het midden en zuiden van het land geldt code geel voor dichte mist. Door de wind lost de mist de komende uren snel op. Wel neemt de bewolking toe en valt er vanmiddag wat lichte regen bij 5 tot 8 graden.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 De politie heeft voor het eerst herkenbare beelden laten zien... van een getuige van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. Volgens de politie gaat het nadrukkelijk om een getuige en is hij dus geen verdachte. In tientallen theaters door heel Nederland wordt een protestactie gehouden tegen het coronabeleid. De zalen worden ingericht als kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon. De oudst levende man ter wereld is overleden. De Spanjaard Saturnino de la Fuente Garcia stierf op de leeftijd van 112 jaar en 341 dagen... vlak voor zijn 113e verjaardag. Het weer, de dag begint met mist, maar die lost snel op.